Martijn van Beek met het NOS-journaal. De landen die zich de drieën noemen willen de hulp aan de Syrische oppositie gaan coördineren. Op een conferentie in Istanbul hebben ze afgesproken om een coördinatiegroep voor steun aan de oppositie in het leven te roepen. Op de top waren vertegenwoordigers uit 15 landen en de Europese Unie. De vrienden van Syrië spraken ook af om volgende week een afgezant te sturen naar een conferentie van Syrische oppositiegroepen. Die wordt ook in Istanbul gehouden. De Amerikaanse minister Clinton herhaalde in de Turkse stad dat president Assad afstand moet doen van de macht en dat er in Syrië snel een interimregering moet komen die vrije en eerlijke verkiezingen uitschrijft. De conferentie werd gehouden op een moment dat er nieuwe berichten kwamen over geweld in Syrië. Bij een bloedbad in de provincie Hama zouden pro-regeringsmilities zeker 78 burgerslachtoffers hebben gemaakt. Twee meisjes uit Hapert en Eindhoven die sinds maandag werden vermist zijn terecht. De politie vond de meisjes van 14 en 15 in een huis in Amsterdam. Ze verkeren in goede gezondheid. Bij de actie werd een man van 29 gearresteerd. Wat zijn rol is en wat er precies is gebeurd wil de politie niet zeggen. Op Wall Street is de Dow Jones-index 2,4% hoger gesloten. Dat is de grootste dagwinst van de index in een jaar... na wekenlange verliezen op de Amerikaanse beurs... Vrijdag nog sloot de index 275 punten lager. Volgens analisten is de winst voornamelijk te danken aan berichten dat Brussel en Berlijn aan maatregelen werken die de crisis bij de, Amerikaanse, sorry, die de, crisis bij de Spaanse banken moeten bedwingen.